Gert Kluk met het NOS-journaal. Maarten van der Weijden staakt zijn zwemtocht langs de Friese Elfsteden. De Olympisch kampioen van 2008 besloot even na 12 een pauze in te lassen, maar werd ziek. Op advies van zijn arts heeft de uitgeputte zwemmer besloten zijn tocht te staken. Van der Weijden begon zaterdag en heeft 163 van de 200 kilometer afgelegd. De zwemtocht was bedoeld om geld op te halen voor kankeronderzoek. De vier mannen die vastzaten na een bommelding gisteravond bij het Centraal Station van Tilburg komen vrij. Ze zijn geen verdachten meer. Het viertal werd opgepakt op verdenking van het dreigen met een terroristisch misdrijf. De politie heeft vanochtend verschillende mensen verhoord, onder wie de vier verdachten, en daaruit is niet gebleken dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Omwonenden van de ingestorte brug in de Italiaanse stad Genua mogen nog niet terug naar huis om spullen op te halen. De brug blijkt te kraken. Er moet eerst worden onderzocht wat daarvan de oorzaak is en of er mogelijk nog meer brugdelen naar beneden kunnen komen. Bij de brugramp kwamen vorige week 43 mensen om het leven. Ze reden over de brug toen die plotseling instortte. Paus Franciscus heeft hard uitgehaald naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. In een brief die gericht is aan alle katholieken veroordeelt Franciscus hoge geestelijken die misbruikzaken in de doofpot stoppen. Het gaat erbij onder meer om een schandaal in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar zijn ruim duizend kinderen misbruikt door ongeveer 300 priesters. Het Vaticaan wilde eerst geen commentaar geven op deze zaak... maar reageerde later alsnog met schaamte en verdriet. Het weer. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen geregeld zon met plaatselijk een enkele bui. De temperatuur loopt een van 22 graden aan de kust... tot 26 graden in het oosten van het land.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 Zabba dabba, ba dabba dum, zup, ba ba dabba dabba dum, zup, ba ba ba, zup, ba ba ba ba ba ba ba. Butterfly, when you landed on my diamond to shine on the occasion. A sophisticated lady, oh, you got it.